In ruil daarvoor heeft president Medvedev gratie verleend aan vier mensen die in Rusland vastzaten... voor contacten met westerse inlichtingendiensten. Zij worden naar verwachting ook snel uitgezet. Het ministerie van Volksgezondheid wil niet meer meebetalen aan een project in Leidse ziekenhuizen. Hierbij worden patiënten die zich onterecht melden bij de spoedeisende hulp... meteen doorverwezen naar een huisartsenpost in het ziekenhuis zelf. Het project levert forse besparingen op, maar het ministerie vindt de tarieven van de huisartsen te hoog. Volgens de ziekenhuizen zijn ze zo duur omdat ze op de posten ook veel s'nachts en in het weekend moeten werken. Koning Albert van België heeft de leider van de Waalse socialisten, Di Rupo, gevraagd om de formatie van een nieuwe regering voor te bereiden. Toch is Di Rupo nog geen echte formateur. Het paleis spreekt van een preformatie. De leider van de Vlaamse nationalisten, De Wever, zei gistermiddag dat er punten van overeenkomst zijn tussen enkele partijen, maar dat het nog te vroeg is om een formateur te benoemen. De Jamaicaanse atlete Shelly M. Fraser is betrapt op het gebruik van een verboden middel, zo meldt haar eigen club. Fraser is olympisch kampioen en wereldkampioen op de 100 meter. Volgens de voorzitter van Frasers club stelt de doping niet veel voor. Hij zegt dat de atlete eind mei een middel heeft genomen tegen tandpijn. Het Nederlands elftal komt maandag aan het eind van de middag aan op Schiphol. De aankomst is niet bedoeld voor het publiek. Het is maandag een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven... en Schiphol roept supporters daarom op om niet te komen en dinsdag naar de huldiging in Amsterdam te gaan. Het weer, het wordt zeer warm, met maximaal van 25 tot 33 graden. In de middag en avond neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe.